Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Elk jaar kregen duizenden mensen in ons land kanker door hun werk. KWF heeft het voor het eerst uitgezocht. En zij komen tot ik 7000 nieuwe gevallen per jaar. De grootste veroorzaker van deze 7000 gevallen is UV-straling. Dus dat is zon. En mensen die eh, veel buiten werken, eh, in de bouwvak, die eh, staan blootgesteld aan zon natuurlijk. En daar, eh, ja, daar moeten ze zich goed tegen beschermen. En dat vinden wij een verantwoordelijkheid vooral van de werkgevers. Die zouden moeten zorgen voor zonnebrand en beschermende kleding. Ook onder meer schilders, lassers, metselaars en timmermannen... lopen een verhoogd risico op kanker door het werk dat ze doen. Bijvoorbeeld doordat ze met giftige stoffen werken of asbest inademen. Meerdere media melden dat het leger van Israël vannacht opnieuw aanvallen heeft uitgevoerd in Gaza. Volgens een Israëlische krant zijn er zeker tien doden gevallen. In Tel Aviv was gisteravond een groot protest tegen de nieuwe aanvallen. Tienduizenden Israëliërs gingen de straat op. Daar waren ook familieleden bij van gijzelaars die nog worden vastgehouden door Hamas. En ook in Heerlen in Limburg werd gisteravond gedemonstreerd. Honderden mensen liepen mee om te laten zien dat ze het niet eens zijn met de geplande sluiting van allemaal ziekenhuisafdelingen daar. Als die plannen doorgaan verdwijnt onder meer de spoedeisende hulp in Heerlen. Deze man maakt zich daar kwaad over. De situatie daar dodelijk een dodelijke aandoening onder de uitloop. Als ik godverdomme tegen de vlakte ga... Dan moet ik 25 minuten moet ik in een ziekenwagen liggen. Dan ben ik dood. Morgen praat de Tweede Kamer over regionale ziekenhuizen. De Amerikaanse regering heeft duizenden geheime documenten... over de moord op president John F. Kennedy openbaar gemaakt. President Trump beloofde 80.000 pagina's. Maar het gaat langzaam, zegt deze Nederlandse journalist. En ook onhandig. De pagina's die ze nu hebben geüpload, die kun je downloaden. Maar dan per pagina. Het is allemaal een aparte pdf. De teller staat nu op 31.000 nieuwe pagina's. Dus hij is wel even bezig om die allemaal te downloaden en lezen. De moord op JFK in 1963 houdt veel mensen bezig. Lang niet iedereen gelooft dat er maar één schutter was en dat hij alleen handelde. Het weer nog. De ochtend begint fris, maar als de zon eenmaal is opgekomen... wordt het een prima lentedag.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 De Stichting Vluchtelingenwerk Nederland en de gemeente Amsterdam trekken daarom deze week aan de bel. Elk jaar krijgen ongeveer 7000 mensen kanker door het werk dat ze doen. Dat blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van KWF Kankerbestrijding. Vooral mensen die buiten werken lopen het risico op huidkanker. En de Turkse politie heeft de burgemeester van Istanbul opgepakt. Hij wordt onder meer verdacht van omkoping, fraude en het leidinggeven aan een criminele organisatie. Dan het weer. Het is een zonnige dag. Het wordt ongeveer 14 tot 18 graden.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 So let me take you in my arms, let me feel you with my charm, Chaka. Cause you know that I'm the one that keep you warm, shaka. I'm making more than just a physical dream. I wanna rock you, Chaka, cause you make me wanna scream.